Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De huur- en zorgtoeslag gaat volgend jaar waarschijnlijk omhoog... voor mensen met een laag of een middeninkomen. Het is onderdeel van het kabinetsplan om 2 miljard euro uit te geven tegen armoede. Waar het kabinet het geld vandaan gaat halen... is volgens verslaggever Wilco Boom nog niet helemaal duidelijk. Er zou nog een gat van 300 miljoen zijn. Nou, dat gaat dus eh, via een belastingverhoging binnengehaald worden. Maar of dat dan bijvoorbeeld de inkomstenbelasting is... of de winstbelasting of de vermogensbelasting... daar moeten ze nog eh, knopen over doorhakken. Eh, iets anders wat nog op tafel ligt... is dat per 1 januari de accijns voor de benzine weer omhoog gaat. Daardoor zou brandstof 21 cent duurder kunnen worden per liter. Het kabinet wil daar alleen iets aan doen als de Tweede Kamer dat goed vindt... want het zou de staat honderden miljoenen gaan kosten. Een chemisch bedrijf in Dordrecht moet stoppen met het lozen van mogelijk gevaarlijk zuur in het water. Doet het bedrijf dat niet, dan kunnen ze boetes van 125.000 euro per keer krijgen. Een milieudienst vond de zure stof in mei in het afvalwater. Volgens de provincie Zuid-Holland heeft het bedrijf geen vergunning om het te lozen. En kijk even naar buiten naar de maan, want die is vannacht weer eens extra groot. Een supermaan heet dat. Komt ongeveer één keer in de drie of vier jaar voor. De maan staat dan op zijn dichtst bij de aarde en is helemaal vol. En daardoor lijkt hij dus een stuk groter. Zeker in het oosten van het land even naar buiten kijken, daar wordt weinig bewolking verwacht. En een fastfoodrail in Amerika. Een groep mensen is naar de rechter gestapt omdat ze de wopper van de Burger King te klein vinden. En die claim gaat dan ook meteen heel Amerikaans om een groot bedrag, zegt hun advocaat. These people aren't looking to get 5 million dollars because they bought a hamburger that didn't look like what they were advertised. They want to just be told truthfully what their choices are. En truthful zijn de afbeeldingen bij Burger King niet, vinden ze. Doordat op de plaatjes van de Whopper de ingrediënten over het broodje vloeien... lijkt die 35% groter en dat is misleiding. Burger King mag trouwens vrezen, want eerder werden hamburgerketens Wendy's en de Mac gesuwd voor iets soortgelijks. Het weer, de komende nacht een paar buien, vooral langs de kust.